10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft besloten minder belastinggeld over te maken aan de Palestijnse autoriteiten. Het gaat om belastingen die Israël namens de Palestijnse autoriteiten heeft geïnd. Daarvan wordt omgerekend 122 miljoen euro ingehouden, zo'n 5 van het totale bedrag. Volgens Israël gebeurt dat omdat de Palestijnen dat bedrag vorig jaar hebben gebruikt om families van aanslagplegers te helpen. Volgens de Palestijnse autoriteiten worden er veel meer mensen met het geld geholpen... en probeert Israël de Palestijnen op deze manier onder druk te zetten en te chanteren. Elf mensen uit Koten in de provincie Utrecht zijn gewond geraakt... toen de praalwagen waarop ze zaten instortte. Ze hadden meegedaan aan een carnavalsoptocht in Schalkwijk, 12 kilometer verderop. Op de terugweg naar Koten zakte de wagen in, waardoor is onduidelijk. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zes anderen gingen er op eigen gelegenheid naartoe. De optocht in Schalkwijk wordt twee weken voor carnaval gehouden... omdat er dan meer mensen naartoe komen. Denk Tweede Kamerlid Usturk wordt lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Als hij wordt gekozen moet hij uit de Tweede Kamer. Usturk wordt daar dan opgevolgd door Gladys Albitrouw. In mei wordt de nieuwe Eerste Kamer gekozen door de leden van Provinciale Staten. De provinciale verkiezingen zijn op 20 maart. Aan de kathedraal van Salisbury heeft vandaag enige tijd een Russische vlag gehangen. Dat was waarschijnlijk een provocatie. In de Engelse stad werden bijna een jaar geleden... de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter vergiftigd. Vermoedelijk in opdracht van Rusland. Onbekenden hingen de Russische vlag vannacht op aan de stijgers... die worden gebruikt voor de renovatie van de kathedraal van Salisbury. Toen werklieden de vlag vanochtend zagen, hebben ze hem verwijderd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of twee. Morgen eerst zonnig, maar later neemt de bewolking toe. S'avonds kan er wat regen vallen en het wordt 10 tot 15 graden.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 Eens even kijken. We beginnen met eh, Kurt Rijman, een nieuwe artiest voor dit programma. En zijn nieuwe album North Maple Road. Daarna komt uh, Greyhawks met Voice of the Ascensors. Goed, eh, de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. En natuurlijk ook wat ouder materiaal. We gaan inmiddels, eh, nou, ik denk al rond 15 jaar terug in de tijd. Dat is toch ook wel weer aardig. Zo oud eh, bestaat dit programma eigenlijk al. Ja, nou wel ouder zelfs.